Waterbalgemoed met het NWS Journaal. Het Nederlands elftal is definitief uitgeschakeld voor het WK in Rusland volgend jaar. Oranje won vanavond in Amsterdam met 2-0 van Zweden... maar moest met minimaal 7 doelpunten verschil winnen... om nog kans te maken op kwalificatie. Aanvoerder Arjen Robben scoorde beide doelpunten in de eerste helft... waarvan eentje uit een strafschop. Hij bevestigde na de wedstrijd dat hij afscheid neemt van het Nederlands elftal. Een groep D66-leden wil dat er een partijcongres komt... waarop leden zich kunnen uitspreken over deelname aan het nieuwe kabinet. De groep, die zich redelijk alternatief noemt... zegt dat deelname D66 waarschijnlijk voorgoed naar rechts trekt... en dat dit belangrijk genoeg is om aan de leden voor te leggen. Volgens de statuten van D66 zijn er 750 leden nodig... om een congres te mogen organiseren. De Spaanse nationale regering noemt de toespraak van de Catalaanse regio-president Puigdemont een onafhankelijkheidsverklaring. De regering kondigt gepaste maatregelen aan, maar zei er niet bij welke. Regio-president Puigdemont sprak de onafhankelijkheid niet uit vanavond... maar zei wel dat Catalonië op korte termijn onafhankelijk moet worden. Volgens hem laat de uitslag van het referendum zien dat het volk dat wil. De komende weken wil Puigdemont naar eigen zeggen gebruiken... om de verstandhouding met Madrid te verbeteren. De politie heeft een van de oprichters van motoclub Satudara op de nationale opsporingslijst gezet. De 52-jarige Michael de Boer wordt gezocht voor het leiden van een criminele organisatie... die zich bezighoudt met wapenhandel, drugshandel, geweld en afpersing. Bij invallen in Satudara clubhuizen werden drie landelijke kopstukken opgepakt. Medeoprichter De Boer is sindsdien voortvluchtig. Het weer nog. Vannacht is het op de meeste plaatsen bewolkt en plaatselijk valt er ook wat regen. Overdag verandert er niet veel al kan af en toe de zon even doorbreken. De temperatuur ligt rond de 17 graden. Donderdag in een groot deel van het land droog, af en toe zon en dan ongeveer 16 graden.